Uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een echtscheiding moeten ook opa en oma een omgangsregeling met hun kleinkind kunnen krijgen. Het CDA wil dat regelen. Op dit moment staat in de wet dat de grootouders moeten aantonen dat ze met het kind een nauwe persoonlijke band hebben. Die bepaling moet er volgens het CDA uit. Er moet juist expliciet in staan dat opa en oma recht hebben op contact en informatie. President Obama zegt dat Iran tien jaar lang zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen en internationaal toezicht daarop moet toestaan. Pas dan kan er sprake zijn van een historisch akkoord. Maar omdat Israël niets voelt voor een akkoord zijn de kansen erop niet erg groot. Premier Netanyahu houdt vandaag een omstreden toespraak in Amerika waarin hij stelling neemt tegen de onderhandelingen met Iran. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone zou het slechtste zijn dat het land kan overkomen. Dat zegt de Griekse minister van Financiën Varoufakis. Hij zegt dat Athene een schuld van anderhalf miljard euro aan het IMF deze maand gaat terugbetalen... en dan ook nog geld overhoudt voor de maand april. Waarnemers zeggen dat Athene het moeilijk krijgt tegen het eind van de maand... omdat de inkomsten van de regering sterk teruglopen. De wekelijkse Pegida-mars in Dresden is gisteravond uit de hand gelopen. Tientallen mensen, vermoedelijk rechtsextremisten, vielen een protestkamp aan van vluchtelingen en tegenstanders van Pegida. Het kamp werd dit weekend in het centrum van de stad opgericht. De extremisten riepen dat het kamp ontruimd moet worden en probeerden er binnen te dringen. Hondenbezitters moeten uitkijken voor gebakken sponsen. De laatste tijd komen er onder meer uit Almere, Hengelo, Den Haag en Katwijk meldingen daarover. Stukjes spons worden in vet gebakken en zijn daardoor een aantrekkelijk hapje voor de hond. Omdat de spons in de maag uitzet, kan een dier er dood aan gaan. Of er echt dierenbeulen actief zijn, is lang niet altijd te achterhalen. Het weer in de kustprovincies mogelijk nog een bui. Het is 1 tot 4 graden met mogelijk vorstende grond. Overdag eerst veel bewolking en vooral in het zuiden valt er wat regen.